Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet moet 16 miljard komen op 3 Volgens het Centraal Planbureau stijgt het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar tot 4,5 Vanaf maandag praten VVD, CDA en PVV over de extra bezuinigingen. Premier Rutte noemde tekortcijfers stevig. PVV-leider Wilders wil zich nog niet vastleggen op een bezuinigingsbedrag. En volgens CDA-fractievoorzitter Van Haarsma-Buma staat Nederland voor een grote opgave. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet niet moet vasthouden aan de Europese begrotingsregels. D66 wil dat wel. In Istanbul is een bomaanslag gepleegd bij een groot kantoor van de AK-partij van de Turkse premier Erdogan. Daarbij zijn zeker tien gewonden gevallen. Een bus van de politie raakte beschadigd door de ontploffing. Volgens de politie werd een bom op afstand tot ontploffing gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist worden vaker aanslagen gepleegd in eh, Istanbul. Die worden vaak toegeschreven aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. In juni 2010 kwamen vijf mensen om het leven bij een bomaanslag. Die was gericht op een bus met militairen. Het gestrande cruiseschip Costa Allegra is aangekomen op de Seychelles. Het schip is daarheen gesleept door een Franse vissersboot. De Costa Allegra kwam maandag in de problemen toen na een brand in de machinekamer de stroom uitviel. Het schip dobberde drie dagen rond op open zee. Er zaten ruim duizend mensen aan boord van het schip, waar het bloedheet was door de kapotte airconditioning. Op de Seychelles staan vliegtuigen klaar om de passagiers naar huis te brengen. Het weer, vanochtend bewolkt en nevelig, plaatselijk ook mist. Vanmiddag meer kans op zon, het wordt gemiddeld een graad of 12. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 50 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen tussen de afrit Haardem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knopen de Bresseplein en de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer zat een vrachtwagen met pech op de afrit. Daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knopen de Kleinpolderplein en de Bresseplein staat 6 kilometer. En de andere kant op staat voor knopen de Bresseplein 3 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden vanaf de A20 het knooppunt Ketelplein via de Benelux-tunnel via de A4.